Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. PVV-kamerlid De Mos wil in de provincie Zeeland een referendum houden over de Hetwiegepolder. In Paul en Witteman zei De Mos dat hij vindt dat na zeven jaar getouwtrek het eindoordeel aan de Zeeuwse bevolking is. Een mogelijke vraag die de Zeeuwen moeten beantwoorden is volgens de MOS of ze kunnen instemmen met het laatste voorstel van staatssecretaris Bleker van Landbouw. Daarin staat dat een derde van de het wiegepolder alsnog onder water komt als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. In de Kamer is nu geen meerderheid voor het plan van Bleker. De PVV is valikant tegen het onder water zetten van landbouwgrond. Ook in Zeeland is het plan zeer kritisch ontvangen. Donderdag debatteert de Kamer over de het wiegepolder. In de Limburgse PVV-fractie is een rel ontstaan over het bezoek dat koningin Beatrix donderdag samen met de Turkse president Gül aan de provincie brengt. De twee gedeputeerden van de PVV hadden zich afgemeld voor de lunchbijeenkomst, volgens Dagblad de Limburger, onder druk van Wilders. Maar tot ongenoegen van de Limburgse fractievoorzitter Stassen hebben de twee gedeputeerden alsnog besloten erbij te zijn. Binnen de Limburgse gedeputeerde staten wordt het afhaken van de twee PVV'ers opgevat als een belediging voor de koningin en voor de Turkse president, schrijft de Limburger. Een van de PVV-gedeputeerden, Krebber, zegt dat hij van gedachten is veranderd omdat hij dacht dat alleen de Turkse president naar Limburg zou komen. Maar nu ik hoor dat ook de koningin erbij is, heb ik mijn afspraken verzet. In de Champions League is de eerste halve finale gespeeld. Bayern München won thuis op de valreep met 2-1 van Real Madrid. Mario Gomez maakte in de 90ste minuut de winnende treffer. Bayern was in de eerste helft op voorsprong gekomen door een doelpunt van Ribéry. Madrid maakte via Özil in de tweede helft gelijk. Vlak voor tijd trok Bayern dus aan het langste eind. De return is volgende week woensdag. Het weer, vannacht trekt de regen naar het oosten weg. Het wordt een graad of drie. Overdag eerst op veel plaatsen droog, maar in de loop van de dag ontstaan geleidelijk steeds meer buien.